Volgens Al Jazeera zijn er vandaag in totaal 23 doden gevallen... bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Ook in Gan Yunis, in het zuiden van Gaza, vielen slachtoffers. Ook in Libanon zijn er weer aanvallen. Vanmiddag maakt het Israëlische leger bekend dat het luchtaanvallen uitvoert op de zuidelijke havenstad Tyrus. Bij een steekpartij in de Chinese stad Wuxi zijn acht mensen gedood. 17 anderen raakten gewond. Volgens de politie was de dader een student van 21. Hij is gearresteerd bij een technische school. Hij zou ontevreden zijn geweest omdat hij zijn diploma niet had gehaald. Wuxi is een miljoenenstad in het oosten van China. Het is het tweede bloedige incident in een werktijd in het land. Maandag vielen 35 doden toen een man van 62 in de zuidelijke stad Zhuhai inreed op een groep mensen. In de Belgische plaats Peer zijn rond duizend mensen bij elkaar gekomen voor een illegale houseparty. Het feest is sinds gisteravond aan de gang in een voormalige meubelhandel. Vijf mensen zijn aangehouden voor het bezit van drugs. De politie probeert te voorkomen dat er meer mensen naar het feest komen. De actiegroep Kickout Zwarte Piet heeft gedemonstreerd bij Sinterklaas in tochten in het Zeeuwse Ierseke en het Zuid-Hollandse Middelharnis. In beide plaatsen waren ook tegendemonstraties. In Ierseke werden demonstranten van de actiegroep bekogeld met eieren en stenen. Er zijn ook mensen aangehouden. Sinterklaas kwam aan het begin van de middag aan in Vianen bij Utrecht. Het weer vanavond valt er vanuit het noordwesten regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden. Mogelijk met onweer en zware windstoten.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 Then up on the stage, the crowds in a rage, shaking rap to a brand new age. Psychological poems, funk, funky fresh, Roman rats on the cut to bring big success. Ain't down with horse, ain't down with smack. I'm it.